Lieselot Thomassen met eh, het NOS-journaal. China roept de VS op om de Venezolaanse president Maduro onmiddellijk vrij te laten. De ontvoering van Maduro en zijn vrouw is in strijd met het internationaal recht... en de internationale normen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. China vindt dat de situatie in Venezuela via onderhandelingen moet worden opgelost... en de VS ervoor moet zorgen dat Maduro en zijn vrouw veilig blijven. Voor morgen is een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd... vanwege de situatie in Venezuela. Die aanvraag kwam van Colombia met steun van Rusland en China. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties liet gisteren al weten... dat hij zeer verontrust is door de situatie in Venezuela... die volgens hem mogelijk zorgwekkende gevolgen voor de regio kan hebben. In Beneden Leeuwen in Gelderland is na een klopjacht een man opgepakt... die gistermiddag een vrouw zou hebben mishandeld en bedreigd. Hij sloeg daarna op de vlucht. Omdat de man mogelijk een vuurwapen bij zich had... zette de politie een grote zoekactie op touw. Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De man werd rond middernacht opgepakt. Hij bleek uiteindelijk geen vuurwapen bij zich te hebben. In Kenia zijn vier mensen omgekomen toen ze werden aangevallen door nelpaarden. Dat gebeurde toen ze met nog tien anderen s'nachts illegaal wilden gaan vissen bij het Naivasha-meer. De vissers werden het water ingetrokken door de dieren. Tien mannen slaagden erin naar de kant te zwemmen en zich in veiligheid te brengen. Maar vier overleefden de nelpaardenaanval niet of zijn verdronken. Het weer, winterse buien. Soms sneeuwt het flink door. Aan de kust valt een mix van regen en sneeuw.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 It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. <laughs> Now's the time for us to sing. Oh. welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit is de eerste uitzending van het nieuwe jaar. En dan zijn we natuurlijk met zoveel mogelijk mensen van het hele team van ZFM Jazz. Ja, welkom ook hier. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik had het eerste nummer uitgezocht. En dat wens ik ook alle luisteraars van eh, ZFM Jazz. Happy New Year, maar dit keer in een jazz uitvoering van de Cotton Club Singers. Ja, het volgende nummer wat klaar staat is van uh, Billie Holiday. En het is een Gloomy Sunday. shadow waken you, not where the black coach of sorrow has taken you.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 dat was een gloomy Sunday van Billie Holiday. Ja, als, uh, allereerst eh, namens eh, mij ook Edward Rauwers... iedereen een geweldig 2026 toegewenst. Um, als zoon van uh, trompetist eh, Ned Adderley leek uh, Ned Adderley Jr. voorbestemd voor een loopbaan in de jazz. Maar hij koos eigenlijk een beetje een ander muzikaal pad. Werkte voornamelijk achter de schermen als begeleider en arrangeur voor Luther Vandross en Mary J. Blige. Dus meer in de soul, rhythm en blues. Maar onlangs bracht hij zijn allereerste jazzalbum uit. En dat is getiteld Took So Long. En daar gaan we naar het titelnummer van luisteren. Ned Adderley op Jr., Ned Adderley Jr. op eh, piano. Took so long. Ja, dat was dus eh, Net Ellie Junior Piano. Eh, Took So Long van het gelijknamige album. Net een eh, paar maanden uit. Ook van mijn kant de beste wensen en een heel muzikaal jaar toegewenst... voor alle jazzliefhebbers, eigenlijk voor alle muziek natuurlijk. Ik heb gekeken wat ik eh, nummertjes vond die op mij indruk gemaakt hebben in de loop der tijd. En een van de eh, mensen die dat is, dat is Dave Brubeck Quartet. En die hebben ooit een LP uitgebracht in 1961, Time Further Out. En daar stond een mooi nummertje op. Die hele LP had minder succes, omdat het toch een beetje wat anders was dan het normale repertoire van Dave Brubeck. En een bekend nummer is Unsquare Dance. Is ook wel veel gebruikt in reclamespotjes in het verleden. Ja, en dan eh, vervolgen we met eh, wat Nederlands, althans gedeeltelijk Nederlands. Eh, het is een opname van, Frans, van Frits Landersbergen met zijn Europese vrienden. De club heet dan ook de European Jazz Meeting... En we horen Max Jonata op de Noorsax uit Italië... Martin Sassen op piano uit Duitsland... Dominique Schuurman uit Zwitserland op bas... en Frits zelf op drums. Een opname uit 2023. Het is een compositie van Frits Landersbergen zelf, getiteld Hans Free. Ja, Max Jonata en Frits Landersbergen waren dat onder meer. Ehm, en blijf ik bij iets uh, eh, Nederlands, het Dutch Jazz Collective. Dat is een, eh, een, een, groep eh, mensen, jonge talenten in de jazz. Twintig man sterk onder leiding van dirigent Niels van Haften. En daarin spelen onder meer Mo van der Does, eh, Robert Koemans, eh, Cas Jiscoot, Sander Smeets. Eh, dus best wel bekende namen. Die bracht in afgelopen jaar een nieuw album uit, heet United. Met negen originele composities, geschreven door gastmuzikanten. Dus Ilja Rijngoud, Paul Heller en ook Tineke Postma. En we gaan luisteren naar een nummertje van die Paul Heller. En dat heet Last Minute Blues. was het dus Dutch Jazz Collective met Last Minute Blues. Bij een eh, nieuwjaarsuitzending is het ook eigenlijk wel eh, normaal om eventjes terug te blikken. En ik heb een nummer uitgekozen van Joke Bruis. Joke Bruis is dit jaar, dit jaar afgelopen jaar overleden. En daar heb ik al eerder aandacht aan besteed. En dat gaan we nu weer doen. Fly Me to the Moon, Joke Bruis. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words, I be sure that you know what I'm saying.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 van haar 50-jarige eh, jubileum-cd. Ja, ik eh, ga verder met eh, Paul Desmond. Maakte ooit deel uit van het eh, Dave Brubeck Quartet. Dat bestond tot 1967 ongeveer. En daarna is Paul Desmond samen met... heeft een aantal cd's gemaakt, LP's moet ik zeggen, in die tijd. En dat zijn hele bijzondere. Dat deed hij samen met Jim Hall op gitaar... Eugene Wright op de bas en Connie Kay op de drums. En ik heb gekozen voor de, de LP Bossa Antica. Ja, dat was eh, Paul Desmond, de klanken. Eh, ik neem u mee naar 29 juni 1982, naar Carnegie Hall in New York. En wie treffen we daar? Mel Tormé, zang natuurlijk. Jerry Mulligan, zowel bariton sax maar ook zingend. George Shearing op de piano en het orkest van Jerry Mulligan. Deze LP CD was getiteld The Classic Concert Live. En luistert u naar een bekende standaard, Jeru. Are you busy tomorrow? No, I don't think so, Al. You mean you have some time for me? Yeah. What do Great. you want to do? You want to do something? You know where I'm living? Yeah. You know, where I stay? Yeah, I know where. Okay. All right. Don't make any plans. No plans. Why don't you come over about a quarter to nine? Bring all of your family and I will bring mine. If you can bring your brothers, then I'll bring the others. I will sing a song like Jeru, just for you, just for all the lovely people that we meet in the road. I'll sing them a tune in Jeruvian mode. And if I have a preference, I'll even make reference to why I sing a song like Jeru, just for you. And if you'd be kind enough to tell me why you write these crazy bridges, could it be for me? So I can go Why don't you come over about a quarter to eight? And if you're early, then I won't be late. And now that you're invited, I'm really excited to sing a little song like Cheru, just for you, just for me too. Shop do ba da da da. Shop do bi do bi do bi bi bi do ba do da da da ba do ba do do ba do ba do ba do do do ba do ba do ba do ba do we do do ba do ba do do da. Yo da ba do ba do yo da da do ba do ba do ba do ba do da do da do da ba do ba do ba do yo da tell you that. Ba do ba do ya do ya do ba do e da. Ba do da da. Ba do ba da. Ba do ba do ba do ba do ba da da. da da da da. da da da. Gather around, tale to be told. Maybe it's new, maybe it's old. Listen, my friend. song, love of the sound. Listen again. Blowing away, doing alright, working all day, playing all night, playing again together, birds of a feather, i I'll play the blues, and I got rhythm till the very early hours every morning. Got so hot we had to cool it. Oh, for glory, tell you a story. I'd pay our dues until we found we were assisting at an unexpected morning. Twas the birth of the cool. So now I can tell you what I always want to tell you. Listen. big town. What a town for composing. So why don't you come over about a quarter to two? Forget all the others, it's just me and you. While we're versifying, we will never start trying to write another song like Jeru. Just for you, just for me too. One more Jeru. Johnson. Ja, het werd natuurlijk al mooi afgekondigd. Mel Tormé, Gary Mulliken en George Shearing met uh, Blijf ik bij eh, live-opnames. Uh, eh, gaan we naar een live-opname vanuit de jazzclub Smoke in Manhattan. Uh, door twee, van twee toonaangevende Amerikaanse saxofonisten van, van de laatste decennia. Eric Alexander en Vincent Herring. Eh, geen grensverleggende jazz, maar wel een eh, voorbeeld van spetterende hardpop eh, muziek anno, anno 2025. het is een nummertje van Ned Adderley, oorspronkelijk Most Theme van het album Split Decision. Eric Alexander en Vincent Herring op saxofoon, Mike Lodon op keys, John Webber op bas en Lewis Ness op drums. Ja, dat waren Eric, Eric Alexander en Vincent Herring op uh, saxofoon. Ja, ik ga verder met Dorothy Donneken. Ik had nog nooit van haar gehoord... tot ik een aantal weken geleden een keer eh, naar Podium Klassiek keek... op zondagavond op televisie. En daar wordt niet alleen aan klassieke muziek eh, aandacht besteed... maar ook zo af en toe komt er een, een, een, onderwerp over de jazz. En Dorothy Donneken is een, een jazzpianiste, was een jazzpianiste. En zij is relatief onbekend... En dus ik dacht, ik ga haar muziek eens uitzoeken. En daarvan heb ik gevonden Donnegan Walk van Dorothy Donnegan. Ja, dat was Dorothy Donneken. En meer in een volgende uitzending van mij eh, over haar. Ja, eh, na deze wat wildere klanken gaan we toch in wat rustiger vaarwater met José Koning. Die heeft in 2024 een nieuwe cd uitgebracht. Vol prachtige nummers. En een van de mooiste nummers is Cantico de eh, Canticos. En daar, daar zit iets bijzonders in. Een beetje Moon River-achtige melodie zit erin. Maar die melodie wordt prachtig onderstreept door Martin Fonsen op vibrandrion. Dat is een houten toetsblaasinstrument. En luister en geniet van deze klanken die eigenlijk je doen verlangen naar de zomer. Ik reed vanochtend door de sneeuw en de hagel en de plassen hier naartoe. Dus een beetje Zuid-Amerikaanse klanken kan geen kwaad op de zondagochtend. Nee, maar kijk eens naar buiten. Ja, de, zon, is er. Top. Komt goed uit. de klanken van José Koning. Eh, tot aan de, het nieuwsberichten gaan we luisteren naar Ray Brown en Herb Ellis. En verder Harry Sweet, Edison op trompet en George Duke op piano en Jake Hanna op drums. Van de cd Soft Shoe Inca Dinka Doo.